nu op Radio 501. Indie 501 met Rob de Grill. but you won't dus in heel Nederland de laatste avond van de wandelavond Vierdaagse. Vandaar Candy Staten: Young Hearts Run Free en Creedence Clearwater Revival, Run Through the Jungle. Goedenavond, mijn naam is Rob de Geel. Dit is tot 10 eh, uur de Indie 501. Eh, afgelopen week eh, trad eh, Guns N' Roses weer eens op in Nederland, in Ahoy, Rotterdam. De meningen waren nogal verdeeld. Ehm, Oor uh, sabelden ze helemaal neer, met name de heer W. Axel Rose. Ehm, Muziek.nl was een stuk positiever. Ehm, ik heb het niet meegemaakt, dus ik kan daar geen uitspraak over doen. Wat ik wel heb eh, gedaan, is het eh, nieuwe album van Slash eh, beluisteren. De ex-gitarist van Guns N' Roses. En die houdt de sound ook wel redelijk levende. En hij trad afgelopen week op in de Heineken Musical. En daar was iedereen light enthousiast over. Hier is One Last Thrill van het nieuwe Slash-album Apocalyptic Love op Radio 5 alleen. mensen film over aanslikken. Nikken, wat weet je nou voor aanslikken? Meer al no want mijn aarde vormt de kloof van onder ik nog niet eh, te horen geweest op eh, nationale radio. De samenwerking tussen Fresco en Theo Maasen hadden drugs op, maar inmiddels wel uh, ja, een zekere reputatie opgebouwd, dit nummer al. jongeren die tegen hun ouders vertellen als papa, als ik door een overdosis kom te overlijden, wil je dan verzorgen zorgen dat op mijn begrafenis hadden drugs op van Fresco gedraaid wordt. We hebben straks uh, Live or Live. Twee artiesten waarvan ik fragmenten laat horen. En jij kunt stemmen via studio radio501.nl welke artiest je airplay gunt hier op Radio 501. We hebben ook nog uh, eh, 10 leuke EK 2012 feitjes. En zoals gemeld op de website, nee, de uitslagen van Nederland vallen daar niet onder, want eh, die zijn eh, om te huilen. Maar er zijn genoeg leuke dingen te vermelden over dit EK e dat nog een kleine maand bezig is. Nieuwe muziek van Gossip nu. De Vaccines, eh, deze week ook weer een eh, nieuwe single uitgebracht op internet. Uh, binnenkort weer eens een keertje draaien op radio 501. Dit was nog een grote doorbreuk single ja, met een confronterend onderwerp. Post Breakup Sex van de Vaccines op radio 501. Ehm, ken je misschien nog Garland Jeffries? Hits gescoord als Matador en heel heel rock'n'roll in Nederland. Hij heeft eh, vorig jaar een album eh, uitgebracht. Is helaas door alle releases in 2011 eh, behoorlijk ondergesneeuwd geraakt. Het is toch een aanrader om die binnenkort eens te luisteren. Het zij via Spotify of de CD-winkel. Garland Jeffries op Radio 5 alleen. En The Beautiful Truth. Perfection is a new perfection. Perfection. No such thing as perfection. Perfection. When I look at my reflection. My reflection. It's what I tell my kids. Tell my kids. All the pain and self-pity that I learned back in my youth. It's like a flame burning through me. It's what I call the beautiful truth. Oh, the oh, oh. beautiful truth. How many roads must I travel? Must I travel? How many streets must I walk down? I walk down. Before my face hits the gravel. Hits the gravel. And I'm lying here dead on the ground. On the ground. All this sense of duty mixed up with this ugly beauty. It's handed down to me, and it's what I call the benefit. foundation. You've got to give if you want something back. If you want a share of the fruit, it's what I call Driving away. Chica, eh, Radio 5 Leen plaat van je hoofd vorige week met eh, Jump On It. Ehm, ik heb op het internet een recensie over het album eh, geschreven en daar vergeleek ik het met Live In Color. Nou, bleek dat nog niet heel erg uit, uit dat liedje Jump On It. Eh, maar hier toch wel iets meer. Ground op Radio 501. We zijn toegekomen aan uh, ja, 10 leuke feitjes eh, van van EK 2012. Want ondanks de slechte prestaties van Nederland zijn er nog voldoende leuke feitjes te distilleren uit dit EK e dat nog een kleine maand duurt. Zoals Ierland heeft geen spelers uit de eigen competitie. Ook hierbij geldt de vraag: is dit eigenlijk wel een leuk feitje, want eigenlijk is het best droevig. Een nationaal team met alleen maar spelers die in het buitenland spelen, eh, voornamelijk Engeland. Zelfs de trainer is in het Iers. Dit is namelijk de Italiaanse veteraan Giovanni Trapattoni. Het is de laatste kans voor veel van de mannen van deze generatie om nog één keer hoge ogen te gooien. De meeste toppers zijn de 30 gepasseerd: Robbie Keane, Shea Given, Richard Dunn en Damien Duff. En dan Engeland. En zij hebben slechts spelers uit de eigen competitie. Dus eh, ja, bij hen geldt juist het tegenovergestelde. Kun je ook afvragen of dat een leuk feitje is. Alle spelers van de selectie spelen namelijk in de Engelse competitie. Natuurlijk is het een mooie competitie, waarom zou je die eh, verlaten voor het buitenland? En eh, de meeste Britten passen natuurlijk absoluut niet thuis in andere competities qua speelwijze. Dan de keeper van Griekenland. Hij is de oudste speler van het EK. We hebben het over Kostas Galkias. Hij was er ook al bij toen Griekenland Europees kampioen werd in 2004. Eh, toen was hij echter tweede keeper achter Antonios Nicopolidis. Mocht je overigens nog vakantieplannen hebben, eh, denk even aan Griekenland. Ze hebben jullie hulp hard nodig. Om eh, verder te gaan met de jongste speler van het EK, dat is onze eigen Jetro Willems. Hij is linksback van Oranje, net 18 jaar en ja, zoals je al twee wedstrijden lang ziet, gewoon een basisplaats op het EK. Het is tevens het laatste EK met 16 landen. Meer, meer, meer, dat is de trend bij het voetbal. En dus moet ook het EK weer aan geloven. Meer teams. Het begon nooit met vier landen. In 1980 werden het er acht. Vanaf 96 mochten er 16 landen meedoen. En vanaf 2016 worden het maar liefst 24 landen die aan het eh, toernooi mee gaan doen. Nog even, en de kwalificaties zijn helemaal niet meer nodig. Over naar de clubs. Wie is nu de hoofdleverancier van eh, spelers die op het EK spelen? Dat is Manchester City. Eh. zij hebben maar liefst 18 spelers die meedoen op het eh, EK. Er zijn ook 59 spelers die niet meedoen door blessures. Dat is een record. De seizoenen worden zwaarder en zwaarder en steeds meer spelers moeten het eindtoernooi missen door een blessure. De bekendste zijn Charles Piol en David Villa van Spanje. En we hebben ook nog Lampert, Cahill en eh, Barry van Engeland. En volgens mij heeft een eh, Dries Mertens daar ook wat eh, mee te maken. Dan de mascottes van dit EK zeten Slavak en Slavko. De debutant van het toernooi is Oekraïne. Duitsland, Oekraïne, het op drie na grootste land van Europa na Rusland en Turkije, doet voor het eerst mee aan het EK voetbal. Voor 1991, toen Oekraïne nog onderdeel was van de USSR, hebben ze natuurlijk wel eh, eh, vele successen behaald op de EK's. Maar nu dus eh, ja, als de Oekraïne. En dan nog een ander leuk feitje meedoen met het EK loont. Ieder team ontvangt 8 miljoen euro. Daarnaast krijg je 1 miljoen voor een gewonnen wedstrijd in de groepsfase. Helaas, eh, die heeft Nederland nog niet verdiend. En 500.000 euro voor een gelijkspel. Nee, dat hebben ze ook nog niet binnen. In de kwartfinale is dit 2 miljoen, de halve finale 3 miljoen en de finale 7,5 miljoen. En de verliezer die krijgt slechts een schamele 4,5 miljoen. Een snel rekensommetje leert dat alles winnen 23,5 miljoen oplevert. De beker is trouwens gemaakt van puur zilver, weegt 8 kilogram en is ongeveer 20.000 euro waard. Dus ja, willen wij uit de crisis komen, dan zal Nederland toch het EK moeten winnen. En je weet het, donderdagavond altijd een toepasselijk plaatje dat weer eh, teruggrijpt op eh, de 10, dit keer 10 leuke feitjes van het EK 2012. Hier is Queen op Radio 5 alleen en me the Prize! Par le jambes ou chopes de elke dag Deze avond is van ons Ik wil liggen op de grond of hangen aan plafond Deze avond, daar draait het om We gaan liggen op de grond of hangen aan plafond Mr. Polska, 1 miljoen vrienden op eh, Radio 501. Eh, <clears throat> We zijn aangekomen bij ehm, de live or live artiest van deze week. Via studio.radio501.nl in de chatbox kun je stemmen op de twee artiesten eh, die op de site vermeld staan. En ik zal van allebei nu ook even een fragment laten horen. eerste artiest is Jim White. Door een klein stukje van Crash Into The Sun. tones best left behind. We go crash into the sun, beating up bullets in this here gun. We got cash. Now who's talking trash? Jumping up and down the bus. Now. Jim White staat deze week uh, in de Melkweg uh, zijn ding te doen. En je kunt op hem stemmen via studio.radio501.nl. Keuze nummer 2, uh, eh, ja, hij zit wat verder weg. 013, het is... Zie je thuis hoe De Sieren. Rollend in zijn stoel een briljante geest in een lijf zonder gevoel. Met zijn theorieën over het heelal wist hij ons te boeien. Dat in elk geval. Stephen Hawking is een vreemd geval. Hij kan bijna niks, maar weet alles al. En misschien Keuze nummer 2 dus Ricky de Sieren. Laat even weten waar je voorkeur naar uitgaat. Keuze nummer 1 Jim White of keuze nummer 2 Ricky de Sieren. En jouw stem bepaalt wie er airplay krijgt vanavond op Radio 501.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 Frozen Sweat binnengekomen uh, via radio 501nl waar eh, wij de muziek op ontvangen van onbekend talent, eh, die we maar al te graag promoten. Ehm, zit je in een bandje, ken je een bandje? Schroom vooral niet om ook te mailen naar radio 501nl Frozen Sweat, sinds 2009 bij elkaar. En inmiddels hebben ze zo'n 25 eigen songs. En dit was er eentje van die je hoorde op eh, Radio 501, Naked and Afraid. En de komende week eh, veel meer Frozen Sweat om kennis mee te maken op eh, Radio 501. Ehm, ja, ondertussen loopt de avondvierdaagse langs de studio van Radio 501. Ehm, ik heb mijn kinderen natuurlijk even verwelkomd. Zij hebben de Venus gehaald, met bloemen onthaald. En ze mochten gelijk even een verzoekje aanvragen bij Radio 501. Wij zijn de broedste niet. Wat dacht je van Bruno Mars samen met Bad Meets Evil, een hip-hop duo waar onder andere Eminem eh, deel van uitmaakt? Hier is Lighters op alleen. This one's for you and me, living out our dreams. We're all right where we should be. With my arms out wide, I open my eyes, and now all I wanna see. is a sky full of lighters, a sky full of By the time you hear this, I will have already spiraled up. I would never do nothing to let you cowards fuck my world up. If I was you, I would duck or get struck like lightning fighters. Keep fighting, put your lighters up, point them skyward. Uh, had a dream, I was king. I woke up, still king. This rap game's nibble is mine for the king. Till nobody else even fucking feels me, till it kills me. I swear to God, I'll be the fucking illest in this music there is or there ever will be. Disagree, feel free, but from now on I'm refusing to ever give up. Only thing I ever gave up's using. No more excuses. Excuse me if my head is too big for this building ding and pardon me if I'm a cocky prick, but you cocks are slick, popping shit on how you flipped your life around. Rock a shit, who you dicks trying to kid? Flip dick, you did opposite, you stay the same. This cock backwards is still cock, you pricks. I love it when I tell him shove it, cause it wasn't that long ago when Marshall said, busted lack luster, cause he couldn't cut, mustard muster up, nothing brain fuzzy, cause he's buzzing. Woke up from that buzzing, now you wonder why he does it, how he does it. Wasn't cause he had buzzards circling around his head, waiting for him to drop dead, was it? Or was it cause some bitches wrote him off, little hussy ass, cause as fuck. I guess it doesn't matter now, does it? What difference it make? What's it take to get it through your thick skulls at this ain't Some bullshit people don't usually come back this way. From a place it was dark as I was in just to get to this place. Now let these words be like a switchblade to a hater's ribcage. And let it be known that from this day forward, I wanna just say thanks. Cause your hate is what gave me the strength. So let them pics race. Cause I came five 5'9, but I feel like I'm 6'8. This one's for you and me. Living out our dreams. is a sky full of lighters. A sky time you hear this, I'll probably already be outie. I advance like going from toting iron to going and buying four or five of the homies to Iron Man Audi. My daddy told me, slow down, boy, you going to blow it. And I ain't gotta stop to beat a minute to tell Shady I love him the same way that he did Dr. Dre on the chronic. Tell him how real he is, or how high I am, or how I would kill for him, for him to know it. I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career here's LeBron's jersey in 20 years. I stop when I'm at the very top. You shit it on me on your way up. It's about to be a scary drop. Cause what goes up must come down. You going down, I'm something you don't wanna see. Like a hairy box, every hour, happy hour now. Life is wacky now. Used to have to eat the cat to get the pussy. Now I'm just a cast me out. Ow, I'm classic out. Always down for the catchway, like owl. Y'all are doomed. I remember when T-Pain ain't wanna work with me. My car starts itself, parks itself in auto tunes. Cause now I'm in the Aston. I went from having my city locked up to getting treated like Kwame Kilpatrick. And now I'm fantastic compared to a weed high. And y'all niggas just gossiping like bitches on the radio and TV. See me, we fly. Y'all bugging out like Wendy Williams staring at a beehive. And how real is that? I remember signing my first deal, now I'm the second best. I can deal with that. Now Bruno can show his ass without the MTV Awards gag. You and I. once for you and me, living out our dreams. We're all right where we should be. With my arms out wide, I open my eyes, and now all I wanna see is a sky full of lighters, a sky full of. Lighters. Bad Meets e- Evil, eh, featuring Bruno Mars en Lighters op Radio 5 We zijn onderweg naar het tweede uur van de Indie 501. Straks de huidige plaat voor je hoofd, de Jacks met Go. Indie 501 met Rob de Grill. Dit, dit is deze week de Radio 501, Plaats voor je hoofd. makeups all over you after we made out. And I don't care if your hair gets wild after we played a little loud. I don't mind if you're tired after you've had a heavy day. Nah, da, da, da. I love you anyway. all over you after we made out. I don't care if your hair gets wild after we played a little loud. Well, I don't mind if you're tired after you've had a heavy day. Whoa, nah, da, da, da. I love you anyway. Ex-plaat voor je hoofd op Radio 5 alleen Stetson, I Love You Anyway, die een eh, definitieve doorbraak uh, hadden vorig jaar op de Horense Stadsfeest. En ook dit jaar eh, zijn ze daar weer te vinden. En als het goed is heb je het inmiddels al op de website gelezen. Radio 5 alleen zal weer uitgebreid verslag doen van eh, dit eh, feestweekend. Drie dagen lang alleen maar optredens eh, op zo'n tiental podia door de binnenstad van Horen verspreid. je kunt ja, streams verwachten vanaf de podia. <clears throat> bandjes komen langs in de studio. En eh, diverse um, ehm, video-updates eh, eh, zullen met grote regelmaat verschijnen op de website radio501.nl. Het tweede uur van de Indy 501. Mijn naam is Rob de Griel, aangenaam. Ehm, straks nog de rubriek Soul, omdat het kan. Onbekend soul-talent uit de jaren 60 en 70. En we hebben natuurlijk nog de bekendmaking van de live or live artiest. Je kunt nog even stemmen via studio.radio501.nl of de chatbox. En dat kan op eh, keuze nummer 1 Jim White of keuze nummer 2 Ricky de Sieren. Neems Names, Not Bombs op Radio 5 Ze is eh, actief sinds 1997 vanuit Thuisland, eh, Canada. En eh, bracht vorig jaar de eerste twee wapenfeiten uit. Het album Melodrama en nog de EP Singles. En ook een onbekend talent dat we supporten hier bij Radio 5 Leen. Je, kunt, uh, je kon vanavond weer stemmen op de live or live artiest via studio.radio501.nl of de chatbox. Ehm, het is een de overwinning geworden voor eh, Jim White, die deze week optreedt in de Melkweg. Je gaat luisteren naar Crash Into the Sun. Ik zal zo nog even opzoeken waar je Jim White precies eh, in het echi tegen kan komen op welke dag. Skeletons best left behind. We go crash into the sun. Ain't enough bullets in this here gun. We got cash. Now who's talking trash? Jumping up and down the bus downtown. We all crash. We all fall down. Take out our brains and shake them all around. jumping through. You let some space case say false is true. We go crash into the sun. Ain't enough butts in this here gun. We got cash. Now who's talking trash? Jumping up and down the bus downtown. We all rash. We all fall down. Take out a branch, shake them all around. Some gas. A real kick in the pants. Everywhere we go, Live on Live advies van deze week. Jim White, Crash Into The Sun op Radio 5 Lane. Ik heb het nog even voor je nagekeken waar hij eh, en wanneer hij precies optreedt in Den Landen. Had ik je toch bijna naar de verkeerde tent gestuurd. Hij staat namelijk niet in de Melkweg, maar hij treedt eh, morgenavond eh, vrijdag 15 juni op in Paradiso. Half acht kun je hem live bewonderen. Ik zag nog een eh, heugelijk uh, Twitterberichtje vanavond van eh, mijn grote vriend Derek Glack uit Chicago. volgens mij is het album nummer 4 die hij vanavond op internet gezet heeft. Dus ik, als ik thuis kom heb ik waarschijnlijk ook weer een mailtje van hem te pakken. Gaan we daar weer eens fijn naar luisteren. Dit is nog van album nummer 3 die volgens mij twee weken geleden uitkwam van de beste manier. Lonely op Radio 5 alleen. van de weinige verrassende tracks op het nieuwe album van Tim Christensen, opgenomen samen de Damn Crystals. Je hoort Surprise Me op Radio 501. En we zijn alweer toegekomen aan eh, de donderdisc voor eh, vandaag. Eh, je hebt hem de hele dag al een aantal keren voorbij horen komen, als goed is in elk programma. Hij is van Rylan en de Bombardiers. Hier is Happy Jack. De donderdisc. Dit is de donderdisc van Radio 501 daverende donderdag. De donderdisk. kader van meer Marina and the Diamonds op de radio hoorde je Starring Roll op Radio 501. Straks nog de populaire rubriek Soul Omdat Het Kan. Onbekend soultalent uit de, jaren en, 60 eh, en 70. Maar eh, voor die tijd nog even een prachtig liedje van Snow Patrol. Volgens mij hun doorbraaksingle. Ongekende lengte voor een single overigens. Bijna 6 minuten. Hier is Run op 501. Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. snel is dat ook, hè? En blijft hij ook Elvis Costello, een aantal weken geleden opgetreden in eh, Nederland. En gaf een wervelende drie uur durende show. Je hoorde een van zijn hits, Watching the Detectives, op Radio 501. Het is tijd voor die o oh zo populaire rubriek Soul Omdat Het Kan. Uh, onbekend talent uit de jaren 60 en 70, want daar staat Radio 501 voor. Het promoten van onbekend talent. Aankomend weekend gaan we het ook weer doen. Staat in het teken van de Horense Stadsfeesten. Drie dagen lang eh, bezoeken we alle podia, uh, maken videoopnames ervan en er zal ook heel veel live uitgezonden worden. En er zijn allerlei radiosessies te beluisteren via de stream. Dan dat onbekende talent uit de jaren 60 en 70. Het zijn de Bagdads. Uh, eh, je gaat luisteren naar uh, hun hitje Jelly. Um, ik ga je straks even vertellen wat dat waard kan zijn, dat singeltje. Mocht jij het ook in je bezit hebben. De Bagdads. 45 toeren op Radio 501. Sticky, sticky, sticky, sticky jelly. call you jelly on account of your sweetness, but jelly, your sweetness got you in a jam. Cause after sampling some of your kisses, you gon' have trouble trying to shake this man. Zo op Radio 5 Lane en Jelly. Mocht je in het eh, bezit zijn van het 45 toeren singeltje, dan ben je een gelukkig man of vrouw. Al denk eerlijk gezegd dat het eerder een mannenmuziek is. Hij is toch eh, zo'n 40 euro waard. Niet genoeg om hem te verkopen, zou ik zo zeggen. Maar eh, ja, dan weet je dat toch eventjes. Hè? Er is een beentje die maken muziek à la de jaren 60. Ik Ik dacht wel dat alles Had. Dat het mis. Alles wat ik eigenlijk wil, is een huis met een tuintje. En zonder al te veel gezeur, gelukkig zijn. de laatste trein die me verder zou brengen. Vlieg ervoor. Het zijn de Kick de even voor altijd op Radio 501. Vooral even dat album checken. Staat ook een samenwerking op met eh, Arman. Je ouders kennen hem vast nog wel. Even wat uh, nieuw soul op Radio 501. Niemand minder dan Alan Clark. Hij heeft eindelijk de juiste weg gevonden. Hier is Two Hands. just one man. with a chain around his heart and cuffs on his hands. Who am I? But another one of you with a blind before my eyes and an appetite for two. Who am I? But a soul inside his skin on the verge of breaking out, but still locked deep within. Who am I? But a thought behind a plan that even if I try, I will never understand. Ain't I just a man in this world? Ain't I just a man? Uh, what can I do to make it better just with these two hands? I got a number and a mark to connect me to my place. Who am I? But a voice in the crowd that whispers all the time. Cause it's too afraid to shout, yeah. Ain't I just a man in this world? Ain't I just a man? Just a man. What up, I do? Eh, zo is het ongemerkt toch alweer een eh, beetje te laat eigenlijk. Eh, door die Alan Clark en Two Hands, Put him to Work. En we weten allemaal wat hij daarmee bedoelt. Die jongen is echt op de goede weg. goed bezig met zijn, zijn nieuwe album. Hier op Radio 5 alleen. Gio staat inmiddels te trappelen om te starten met Geluid uit de Bunker. Jouw wekelijkse portie hiphop hier op Radio 5 alleen. Maar misschien kan ik hem verblijden als ik even een hiphop track draai. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, eh, Gio. Wat vind je nou van de jeugd van Eh, bij, mij gaat die, bij mij gaat omlaag, die duim. Ja, bij mij gaat die toch echt wel omlaag, hoor. Ik mis toch een beetje, ik mis een beetje de inhoud toch ook wel bij, eh, bij de jeugd. Muzikaal krijgen ze van eh, mijn duimpje omhoog, maar voor de rest <laughs> gaat het van mij heel erg omlaag. Ehm, het is wel grappig. Eh, toch wel een van mijn eh, favoriete Nederlandse rappers is eh, Fresco. Hij heeft een parodie op zijn nieuwe album gezet van uh, Fabiayo. Want alles is natuurlijk een feestje bij de jongen. En ja, Fresco kan ook overal een feestje van maken. Luister er maar eventjes naar. Dat is dan mijn laatste plaatje. Ik ben er al eerder dan donderdag weer. Want de Hoogste Stadsfeesten zijn natuurlijk dit weekend. Ehm, ik ben het eh, hele zaterdag zo'n beetje. Sowieso presenteer ik van uh, eh, 4 tot 6 met uh, Rasta Barry. En daarna doen we nog even een soort van avondspits van 6 tot 8. Meer informatie daarover is te vinden op de website. Hoi! Nonchalant, dat is wat ik ben. Ik heb stijl. Ik ben op de hoogte van alles. Ik ken iedereen, ik kan alles voor je regelen. Maar ik doe het niet. Nee. Elitair met mijn baby swag. Hardcore sippend aan de Baileys, yeah. Hoofdgerecht is de main dessert. Jullie laggers weten niks. Jullie rollen niet met deze air. Jullie lopen niet op deze air. Retro als een 80 ster. Duran Duran, Van Halen, Wham. Een dancer, lady man. Mercedes-Benz is zo 2009, damn. Alles wat ik drive is hybrid, behalve mijn chick dan. <laughs> hybrid, hi Timon, hi wise kid. After parties vanavond in my crib. Ik zie je daar, neem hoeren mee. En we doen de jang als ik body bang. Gaat de sofa heen en weer, maar kom er niet op klaar, dit is zebra leer. Wat weet je nou van zebra leer? Zeehonden zijn passé, dit is zebra leer. Alles nieuw, niks afgeprijsd. Ik pak een wijntje, pak een lijntje. Gastenlijst, vaste prijs, strak en stijf, want ik voel me fucking blij. Want heel mijn leven is echt een feestje. Ik heb geen probleem Op de hoogte, uit de hoogte. Wavy. Jullie zijn uit de mode. Op de hoogte, uit de hoogte. Purple. Op de hoogte, uit de hoogte. Uniform. Op de hoogte, uit de hoogte. Zin Jullie zijn uit de mode. Mijn naam is Timo en ik kan alles. Sorry, zei ik alles, ik bedoelde alles. En als ik alles bedoel, bedoel ik alles. Niet alles, maar wel echt alles. Ik ben vet anders, jij bent hetzelfde. Net Ben Sanders, sappige swag, swag Fernandes. Super slank, vet verbranders. <laughs> ik moest eventjes lachen, wat een outfit, wat een lelijke gasten. Jullie stijl is niet 1980, leuk geprobeerd. Je kan beter verkassen, zo van bye bye. Kankerbazig, kook in mijn neus en drank op tafel. Dag en nacht party, lange dagen, bier biseksuele blanke dames in de Jimmy Woo. Waar ik super elitair mijn dingen doe. Iedereen is jaloers op mijn hippe crew. Lekker rondhuppelen in mijn skinny broek. Fuck yeah, we chillen goed. Ik leef de hipster life. Jullie leven is zo saai. Jullie hebben niks op mij, blijf thuis. Jullie weten niks van style. Trending. Ons heel leven is echt een feestje. Ik heb geen probleem tell me